meldt het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Geluidshinder veroorzaakt slaapgebrek en stress... en kan op de lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies. Enkele honderden Nederlanders overlijden daar jaarlijks aan. Door de verstedelijking, toenemende verkeersdrukte en technologische vooruitgang neemt lawaai steeds meer toe. Ook wordt het steeds moeilijker om de geluidsoverlast te ontvluchten, omdat officiële stiltegebieden verdwijnen. De Sint-Jozefkerk in Tilburg doet aangifte tegen de producent van een pornofilm die zich afspeelde in de kerk. Er werden stiekem filmopnames gemaakt van een stel dat seks had in de kerk. De film werd uitgezonden op het kanaal van Kim Holland, die daar later ook excuses voor aanbood. Maar dat vindt de kerk volgens Omroep Brabant niet genoeg, omdat het kerkgebouw hiermee ontheiligd is. De pastoor zal daarom zondag een boetedoening uitvoeren. De Tweede Kamer stelt een team met ICT-deskundigen samen om Kamerleden te wapenen tegen cyberaanvallen. De specialisten gaan de Kamerleden adviseren over hoe ze hun accounts beter kunnen beschermen. Deze aankondiging deed Kamervoorzitter Ariep nadat twee journalisten van RTL Nieuws erin slaagden om sociale media-accounts van politici te hacken. Zo plaatsten ze een bericht op het Twitter-account van SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. Ook zijn accounts van CDA-Kamerlid Omtzigt gekraakt. De beveiliging van computersystemen van politici staat erg in de belangstelling... naar aanleiding van berichten dat de partij van Hillary Clinton zou zijn gehackt door de Russen. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Later vanavond gaat het in het midden en oosten van het land sneeuwen. Er kan 5 tot 10 centimeter vallen. Het waait hard en vanmiddag wordt het nog 5 graden. Morgen guur met geregeld buien en aan de kust enige tijd noordwesterstorm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn te vinden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg, 8 kilometer door een kapotte auto. De rechter rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur.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 Het is dit zondagmiddag, 12 januari, 4 uur. Dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Oftewel, Hans zonder zijn vrienden weer in de middag. Helaas moest mijn vriendin Imka Drommel op het laatste moment afzeggen. Ze is door de rug gegaan. Imka, in ieder geval sterkte meid. En de extra groeten gaat naar mijn vriend Ronald... die gisteren een nieuwe neer heeft gekregen. Ronald, heel veel sterkte. En ik hoop je weer gauw in de studio te zien. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl Wat kan u verwachten in de komende twee uur? De column van Mendy Schorrel om half vijf. En natuurlijk ook het tweede uur, het weer voor het komend weekend. De spreuk van vandaag is... Vertel over je droom en probeer hem waar te maken. Ik start vandaag met een oudje met Partydol van Buddy Knox. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. fingers through my hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. Well, I saw a gal walking down the street. The kind of a gal i love to meet. She had blonde hair and eyes blue. Baby, I wanna have a party with you. Come along. denk laat ik eens lekker met een Duits plaatje beginnen. Dat is weer eens wat anders. Morgen, 13 januari, aanvang om 9 uur s avonds.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 Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. Organisatie is Café Koper, telefoonnummer gedicht van vandaag heet Vloedlijn. Slenterend langs de vloedlijn, een fluistering streelt mijn oor. Verzonken in gedachten, vervliegend, omdat ik het niet hoor. Zachtjes ruisende golven, rollend over het zand. Zoute, zilte druppels, spetterend op mijn hand. Verfrissend, koel het briesje, strelend langs mijn been. Maak me plots opmerkzaam, op alles om me heen. Meeuwen, zwevend in de lucht. Buitelend vrolijk en vrij. Luidkeels, heftig kwetterend. Vliegen aan mijn oog voorbij. Schelpen, vol geheimen. Komen van zover. Lonkend naar een spelend kind. Liggen, her en der. Krabbetjes verborgen. Weggekropen in het zand. Treurend dat ze liggen. Niet in zee, maar op het land. Voetstappen, achterloos verlaten Schaduwen in het zand. Verdwijnen, spoorloos in het niets. Vervagen van het land. Verzonken in gedachten, komend van zo diep. Kijkend naar de golven, hoor ik wat mij riep. Fluisterend, strelende wind. Ruisend, bruisend hoge golven. Lokkend, knisperend het zand. Hier word ik door bedolven. Huiverend stil beleven, tintelend, sprankelend ondergaan prikkelend zindelijke verlangen om hier te mogen staan.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 That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will. zijn nieuwjaarsreden had de burgemeester nog een verrassing in petto. Het college had een gemeentelijke waarderingsspel toegekend aan de stichting Vrije Horizon. Die ijvert voor het plaatsen van weliswaar meer windmolens, maar uit het zicht van de kust. Het is een instelling die onvermoeid strijdt voor een vrije horizon. Zij hebben intensief met de gemeente samengewerkt. Gezamenlijk, ook met andere gemeenten, opgetrokken om de onzalige plannen van het plaatsen van windmolens dicht bij de kust te beïnvloeden zodat ze uit het zicht worden geplaatst. Helaas lijkt dat niet te lukken. Maar dat is een andere zaak. Listen to the on the Listen to the waves upon the shore. se. Centerparks gaat deze maand tijdelijk dicht om groot onderhoud te kunnen plegen. Van maandag 16 januari om 2 uur tot en met vrijdag 27 januari 12 uur is het gehele park gesloten. Met uitzondering van de tennis- en de squashbanen. Die zijn tijdens deze periode wel geopend. Wie in januari wil tennissen krijgt zelfs 50% korting op een uur baanhuur. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through the thin walls.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 Niemand vraagt of we dat willen. Het wordt besloten. En zonder, of zelfs met, stem is het vechten tegen het volgende bloedbad. Claudia de Brij gaf in haar ouderaarsconferentie een juist punt. Eigenlijk kiezen we dus niet onze leiders, maar onze volgers. En dat vind ik een enorme waarheid. Je stemt toch op mensen met idealen waar jij je in kunt vinden... Je bent op zoek naar een leider die met doorkneden doeltreffendheid nieuwe plannen in werking wil zetten of oplossingen aandraagt. Die verhelderend zijn en waar jij een stukje verbondenheid in herkent. Je voelt hoop. Ze komen met statements die je niet eerder zo gezien hebt. Anders is het nu, waarin toekomstige leiders zeggen dat jij als volk schijnt te willen horen. Zodat jij op ze gaat stemmen. Een beetje omgekeerde wereld lijkt mij. En dan kun je niet meer terug voor een bepaalde zittingstermijn. Je zou daarom zeggen, heel goed nadenken voordat je kiest. Maar ook, dat zegt niet alles. Want mooie beloftes kunnen door omstandigheden ook zo aangepast worden. Vooral als de leider zelf ook geen uitweg meer zien. Waar het om gaat is macht. Macht is iets dat men wil uitbreiden, nooit zal opgeven. Zelfs niet ten koste van oorlog. We zullen moeten proberen te ontdekken of een potentieel leider uit is op macht... of dat andere motieven hem of haar leiden. Macht is iets dat je op vele fronten vindt. Zeker ook in het bedrijfsleven. Maar iedere machtsstrijd is eigenlijk een soort oorlogsvoering. Cornelis Vreeswijk zei het ooit zo bizar in een mooi liedje... dat zelfs liefde een oorlog in het klein is... Wereldleiders mengen zich te vaak in oorlogen uit onmacht de echte problemen aan te pakken en uit angst om de macht kwijt te raken. Verkeerd gebruik daarvan corrumpeert altijd. Dan hun vraag. Wat is verkeerd in wiens ogen? En de mijne blijven leiders altijd een mooi voorbeeld heten. Mandy Schorel. slechtste weersomstandigheden is de IVN nieuwjaarswerkdag verplaatst van 7 naar zaterdag 14 januari. Met de invet van vrijwilligers worden langs het Visserspad, het fietspad en de wandelpad van Zandvoort naar Kraantjelek dennen gezaagd om het duingebied langs het pad open te houden. Met de gezaagde dennen en de dennetakken worden de sluippaden dichtgemaakt. Het zagen start bij Kraantjelek op de Blinkert en vervolgens richting Zandvoort tot halverwege het pad. Zorg zelf voor werkkleding, lazen en neem je eigen koffie, thee en lunch mee. IVN zorgt voor gereedschap, begeleiding en lekkere fly bij de koffie. Verzamelen voor deze nieuwjaarswerkdag op 14 januari is om half tien op het parkeerplaats van Kraantje Lek. De auto graag neerzetten langs de weg, niet op het parkeerplaats. Duintjes Lustweg 22 in Overveen. Het, de werkdag begint duurt ongeveer tot drie uur. En de informatie aanmelden bij Mark van Schie 06 225 75 748. dat mijn, eh, mijn luisteraars een beetje happy geworden zijn van dit plaatje. Dat was Happy van Pharrell Williams. En we gaan door met I Got The Music In, In Me, de Kiki D Band. zien E-nummers in voedsel eruit? Een E-nummer kan staan voor een gas, een vloeistof of een vaste stof, poeder, die aan voedsel worden toegevoegd. Ze zijn bedoeld om het uiterlijk, de geur, de substantie, de smaak of de houdbaarheid van voedingswaarde te verbeteren. Het herkenbaar zijn de kleurstoffen. Dopperten zijn mooi groen dankzij E132, E133 of E142. De meeste van deze additieven, denk aan de zoetstoffen, de geuren en de conserveringsmiddelen, zie je echter niet. Stel je eens voor dat fabrikanten ze allemaal zouden weglaten, zegt Stefan Peters van het Voedingscentrum. Zonder stabilisatoren zou consumptieijs vol kristallen zitten. Zonder broodverbeteraars krijg je ingezakt droog brood. Zonder emulator mengen vet en water niet, waardoor we aan een heel ander aanblicht van sauzen zouden moeten wennen. Bovendien zou alles sneller rotten zonder conserveringsmiddelen. De E-nummers een slechte naam hebben is onnodig en onterecht benadrukt hij. Het zijn juist per definitie onschadelijke stoffen die na onderzoek zijn goedgekeurd door de Europese voedingsveiligheidsautoriteiten. Ze worden altijd in minimale hoeveelheden gebruikt.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 my car, you drink my liquor from my old fruit jar, You do anything that you wanna do. But uh uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede the show.